Zes uur. Marielle Hageman met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in een synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh zijn doden gevallen. Sommige bronnen spreken van acht doden en een nog onbekend aantal gewonden. Ook zouden agenten zijn geraakt. De schutter zou zich hebben overgegeven. Op zaterdag zijn er altijd diensten in de synagoge in Pittsburgh. Mogelijk was het druk toen de schutter het vuur opende op de bezoekers. Uitvaartorganisatie Dela neemt vingerafdrukken van overledenen. Na de uitvaart krijgen nabestaanden het aanbod om tegen betaling een ring of ketting te maken met een vingerafdruk erop of een foto te bestellen. Dat meldt het programma Radar Radio. Nabestaanden krijgen niet te horen hoe Dela de vingerafdrukken opslaat en hoe lang ze worden bewaard. Specialisten en politici reageren verbaasd. Het CDA gaat minister Dekker vragen stellen. Het lijkt erop dat de wet niet wordt overtreden... omdat alleen toestemming nodig is om vingerdrukken af te nemen... bij levende mensen. Wim Kok wordt herdacht als een premier die er was voor iedereen in Nederland. Dat zeiden premier Rutte, PvdA-leider Ascher en minister van Staat Cenk Willink... op de herdenking van Kok in Amsterdam. Rutte is Kok dankbaar dat hij altijd wilde helpen en mensen bij elkaar bracht. Ascher zag hem als een reus op wie Nederland kon leunen. Tijdens de bijeenkomst in het Concertgebouw was er ook muziek en ballet. Vanochtend is Kok in besloten kring begraven. Hij overleed vorige week op 80-jarige leeftijd. Een machinist heeft de trein van Breda naar Rotterdam gestopt... om een gewonde zwaan van de rails te halen. De treinbestuurder zag de vogel op de Moerdijkbrug... en nam het dier vervolgens mee in de cabine. Op station Rotterdam Centraal droeg hij de zwaan over aan de dierenambulance. Volgens de politie gaat het goed met deze vogel. Een paar uur later was er opnieuw een gewonde zwaan op de Moerdijkbrug. Het is niet duidelijk hoe het met dit dier is afgelopen.